Israël heeft al gezegd dat ze zich niets van de uitspraak aantrekken. Maar volgens deze hoogleraar rechten wordt de druk op het land wel steeds groter. Er zijn natuurlijk ook landen die wapens leveren aan Israël. Deze uitspraak van vandaag is ook van belang voor uh, dat dat soort situaties. Dus op allerlei situaties moeten landen bedenken... willen wij nog deze relatie met een staat houden... Ehm, als die heel duidelijk internationaal recht schendt. Nederland heeft Israël opgeroepen om de uitspraak na te leven. Er komt een dronemuur bij de Russische grens. Estland, Letland, Litouwen, Finland, Noorwegen en Polen willen zo'n muur... om zich te kunnen verdedigen tegen onvriendelijke landen. Het plan is om met onbemande vliegtuigjes de grens tussen de NAVO-landen en Rusland te beschermen. De landen hopen dat het ook helpt om smokkel tegen te gaan. Het herdenkingsmonument voor kankerpatiënten in Dronten is hersteld. Dat monument werd bijna een jaar geleden vernield. Bijna alle glazen platen werden toen kapot gemaakt. Twee glasbedrijven hebben het monument gratis gerepareerd. De 250.000 euro die werd opgehaald met een inzamelingsactie om het monument te herstellen... gaat naar KWF en andere goede doelen. En dan nog een pikante onthulling van Lady Gaga. Ze heeft tijdens de coronapandemie vijf keer opgetreden... terwijl ze positief was getest op COVID. Ik deed vijf shows met COVID because I just didn't want to let all the fans down. Nou, was even schrikken in die zaal. Ze vertelde dat bij de première van een documentaire over haar wereldtour. Ze wilde graag dat de concerten doorgingen... omdat haar fans zoveel moeite deden om bij haar show te kunnen zijn. Haar team hoefde van haar niet te werken als ze dat niet wilde... maar zelf ging ze hoe dan ook het podium op. Om welke shows het ging, zei ze niet... en wel bood ze haar excuses aan. Het weer dan nog, op veel plaatsen wat buien, ook vannacht. Morgen begint de dag met regen in het noorden en uiteindelijk wordt het dan zo'n 20 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. our experience determines the texture power. We know that music is music. All of our people got a soul. Our experience determines the texture, the taste, and the sound of our soul. That is why I challenge you now. Si tú tienes calle, está buscando que te calle. Mosca con los Power Rangers, los capos en la raya. Que una menda no tu boca venga con servicio para acá. I get her from around on the way to work. I to leave the car on the street and walk the rest of the way to work, which was three miles. When I got my was angry that I was late. I tried to explain, but and then fired me. drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, giddy, bang, bang, stick up. Bang, giddy, bang, it's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer.